te hebben om een voorstel van de regering te bestuderen. De regering heeft voorgesteld om een eventueel vredesakkoord aan een referendum te onderwerpen, tegelijk met de verkiezingen die volgend jaar worden gehouden. De FARC wil daarmee niet zomaar akkoord gaan. De rebellen willen dat het vredesakkoord leidt tot besprekingen over een nieuwe grondwet voor Colombia. Omdat de FARC nu een pauze wil, heeft president Santos zijn onderhandelaars naar huis geroepen. Wanneer de onderhandelingen op Cuba worden hervat, is niet bekend. Bij de Shetland-eilanden is een helikopter in zee gestort. Er waren 18 mensen aan boord, van wie er 15 zijn gered. Er wordt nog gezocht naar de drie andere inzittenden. De helikopter werd gebruikt om werknemers naar een boorplatform op de Noordzee te brengen. Het is onduidelijk waardoor het toestel bij de Shetland-eilanden ten noorden van Schotland is neergestort. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 14. Overdag in de zuidelijke helft van het land bewolkt met wat regen. In het noorden droog met in Groningen de meeste zon.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 Got the biology, that V-I-V-E-R-O-G. Your body is calm next to me. You got that sensuality. You know I love what you do when you do what you do. You got me calm. Get into the vibes I'm sending you right here.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 Al benadrukken verschillende bronnen dat Obama nog niet heeft besloten dat er een aanval moet komen. De Amerikaanse marine heeft al wel besloten een extra marineschip paraat te houden in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. De Amerikaanse actie is een stuk dichterbij gekomen na de aanval van woensdag in Damascus, waarbij waarschijnlijk gifgas is gebruikt. Het doel van een Amerikaanse actie zou niet zijn om het regime van president Assad omver te werpen, maar om duidelijk te maken dat het inzetten van chemische wapens wordt afgestraft. De onderhandelingen op Cuba over vrede in Colombia zijn onderbroken. De FARC zegt...